En de initiatiefnemers hebben daar een ondertekening van gemaakt, zegt de SGP-leider. De Nashville-verklaring gaat over de klassieke bijbelse opvatting... over het huwelijk tussen man en vrouw. Aan veel kanten wordt het pamflet opgevat als een anti-homo- en transgenderverklaring. Het OM onderzoekt of het pamflet strafbaar is. Bij de mislukte militaire staatsgreep vandaag in Gabon zijn twee koepplegers gedood. Vijf anderen zijn gearresteerd, zegt de regering. Volgens de regering is de politieke situatie in het West-Afrikaanse land weer onder controle. Onafhankelijke bevestiging daarvan is er niet. Het internet is afgesloten en in de hoofdstad Libreville is een avondklok ingesteld. Er zijn berichten dat het leger in de straten patrouilleert met tanks en gepantserde voertuigen. De koeplegers zeggen dat ze de democratie in Gabon wilden herstellen. Het land wordt al 50 jaar geleid door de familie Bongo. Schiphol kreeg afgelopen jaar een recordaantal klachten over geluidsoverlast, 11.500. Dat is drie keer zoveel als het jaar ervoor, zei topman Schop van Schiphol in zijn nieuwjaarstoespraak. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal passagiers op Schiphol weer iets is gestegen tot 71 miljoen. Het aantal starts en landingen bleef vorig jaar min of meer gelijk, net onder de toegestane grens van een half miljoen. Dan nog het weer. Bewolkt en wat regen. De wind neemt de komende uren toe tot stormachtig. Morgen onstuimig met buien en mogelijk op de Wadden even noordwester stormkracht 9. Later neemt de wind af en het wordt morgen een graad of 8.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 En dat is er dus niet. Juist, kijk, dit moet ik hebben. Ben ik al helemaal niet meer gewend dat er iemand voor me is. Maar goed, uh, <laughs> jong CFM Dat is de dader. Kijk, daar gaat hij al. Hij gelooft het pad uit, Thomas de Jong. Uh, weer terug van weg geweest. Eh, altijd leuk hoor, overigens, daar, daar niet van. Maar <laughs> ik loop altijd weer een halve tel achter. Uh, Nexo Shape trapte deze 2019 aflevering van... de eerste aflevering van Alternative FM af. En dat betekent dus dat we weer gaan beginnen met, met nieuwe serie Alternative FM. Daar zullen vast en zeker wel live optreden zijn. Ik kan in ieder geval één ding vertellen. De uitzending van 16 januari, die zal voor een deel in het teken... 17 moet ik eigenlijk zeggen die van de 17 die staat in het teken voor wat betreft een deel van de Rob Akda wordt. Dat zeg ik er dan eventjes eh, bij. Eh, want ja, eh, dat, dat is wel nodig. Want wij, wij doen wat met die Rob Akda wordt. En dat is ook de reden waarom we um, een compilatieuitzending van de tweede voorronde gaan doen. De eerste voorronde, die hebben we al eh, gehad. Eh, is ook natuurlijk in de aanloop naar eh, de derde voorronde... die op 17, nee 18 januari, want het is weer een dag later... is dus op een vrijdag plaats gaat vinden. Goed, het is een reguliere uitzending. Dat betekent dus dat wij gewoon weer een beetje wat ouderwetse nummers opnieuw afstoffen en draaien. Nou, deze die heeft al een paar keer op het lijstje gestaan. Dus die, die, die zullen we er nog even bij pakken. En dat is Jolien. En dat is End of Story, zoals dat eh, nummer heet. En daar ga je nu naar luisteren. zonder haan ontwaakt. De laatste kroeg zijn deuren sluit, de eerste winkel opengaat. gaat. Verstopt achter je gevels, meer dan duizend verhalen. Een straat vol met mensen durven te dromen. Participeren, gaan voor het leven en niet voor de roem. Wat je heuvelrug mooi dan de Venus bedoelt. Het bloed in je gracht, dat je hartje bekoelt. Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruin. Daar Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt. Eindeloos geboomd over de onzin van het leven. vergeten, gedanst, gevreden en gerouwd. Mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drieogigen de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich Op. Op de wereld op zijn kop eh, klinkt hij toch totaal anders... als eh, de uitvoering die ik ook nog ergens heb eh, op dit sticky. dan heb ik het over de voorstraat van de heren van Piekeren. dat was ja, de voorstraat, maar dan een versie verder. Een beetje ook met een akoestische ja, twist, moet ik erbij zeggen. En eh, dat is natuurlijk van het laatste album wat ze afgelopen jaren hebben uitgebracht. Want ja, we zitten tenslotte in 2019. En eh, dat eh, zei ik al, de wereld op zijn kop. Daarvoor hoorde je Jolien of Jolien, hoe het maar noemen, want met End of Story. En dat is ook het gelijknamig um, ehm, EP'tje wat ze in 2000... Nou, dat zal dan 16 of 17 geweest zijn. Dat wil ik even vanaf zijn. Maar we hebben er heel wat mee gedaan in ieder geval. tijd weer voor andere zaken. We, we, kijken vooruit, eh, we blikken terug. En dit is een dame die op het wensenlijstje staat bij Alternative FM om eh, te komen spelen. Natalia Magdalena en Juliet's Rainy Days Aren't Over. was a painting made by blind man's head. She was a stone that was thrown down into the lake, and he he was quite the same, always lonely but. promise oh so great about tomorrow that might come one day and she lay down to sleep so impatiently but before she woke up tomorrow between Eh, Dandelion uh, eh, met deze single... die ze eh, ergens in oktober nog hebben uitgebracht van het afgelopen jaar... is dat de opmaat van het tweede album wat ze gaan uitbrengen. het schijnt allemaal af te zijn, maar ze gaan nog even een moment kiezen... waarin zij dat gaan maken voor ons. De mensen die bezig zijn met het volgen van de muziek. Dat is eh, één ding. Kijk naar een een of andere spijker. Normaal gesproken eh, hangt daar zo dus wat een webcam. Maar die webcam die hebben we nu vandaag niet. Omdat we een gewone reguliere uitzendingen... die gebruiken we alleen als er dus live muziek in de studio is. Zoals vorige week. En toen hadden wij hier in eh, de, studio. Eh, Operation Hurricane. En daarvoor hadden we Bourbon Avenue. En die eh, komen vandaag ook nog eventjes aan bod. Want ja, we hebben ze gedraaid. En dat betekent dus ook dat we belofte maakt schuld. Er is nog meer, want ehm, er is een groepje, wat, groep, een muziekgroep. Eerst heette ze Still Only Adam. En toen hebben ze op een gegeven moment de naam veranderd naar Audio Adam. En eh, ze zijn bezig alweer met eh, het eh, de derde album... dat 24 maart wordt gepresenteerd. En die, die single die is in november al uitgebracht. Bijna over het hoofd gezien, maar vanavond eh, komt hij eh, langs. En eh, we zullen zo, sowieso de boel in de gaten houden... als het gaat op het derde album wat, wat in de maak is. 24 maart wordt hij gepresenteerd in de Echo in Utrecht. Het is toch wel een plaats, een pleisterplaats... voor veel muzikanten in Utrecht en omgeving. Twee nummers hadden we dus net eh, gedraaid. Daarvoor, eh, voordat we Dandelion eh, draaiden, hadden we ook Natalia Magdalena... met Juliet's Rainy Days Aren't Over. Ehm, Rotterdam is toch ook een broedplaats van veel mooie dingetjes. dit is er een van. Het is een echtpaar. Peter Jessen en Vera Jessen-Jurend, zoals zij voluit heet. En samen vormen zij Summerhoes en dat nummer dat heet Pact of Steel. dat heet eh, Exilio. En eh, de jongens eh, doen er zeer, zeer geheimzinnig over. Want hetzelfde geldt eigenlijk als bij Dandelion. Ehm, want ze willen hem ergens op dit dit moment, nou ja, dit moment. Ze willen me ergens dit jaar willen ze me, eh, laten, ja, laten zien, laten horen. Doen ze al in beperkte mate, maar dat is meer voor hun eigen achterban. Ze hebben een aantal optredens al gedaan aan het eind van het afgelopen jaar. En eh, wij, wij gekken, wij radiogekken, want Canvas Blanco is ooit hier geweest. Utrechtse band trouwens. Ehm, ja, hebben, dat, uh, hebben toch beslag weten te leggen op enkele singles die ze al vooruit hebben gestuurd. Dus dat is altijd heel erg leuk. Read Me Stories is één van de, de singles die op het, eh, op het album eh, Exilio staat. En dat andere nummer, dat hebben we ook al een paar keer gedraaid. Een aantal malen zelfs. I Made It Up. Daarvoor hoorde je Summerhoes en Pact of Steel. Dit is eigenlijk ook wel een twee-eenheid. Ehm, ik eh, heb het over eh, de dame in kwestie. En dat is Hanneke Laura. En zij wordt gevolgd door Colin Hoeven. Beiden willen soms ook nog wel eens een aantal optredens doen. En soms eh, gebeurt het ook wel eens dat ze alle twee te bewonderen zijn... tijdens een groot evenement.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 Ja, want eh, Colin Hoeven heeft eh, gewaagd om iets eh, te doen bij The Voice of Holland. dus daar kennen we hem van. Hanneke Laura, daar wil hij nog wel eens een, ja, een duetje mee, mee doen. vandaar dat het een twee-eenheid is in dit programma. Er zit nog een twee-eenheid in. Dat zal ik je wel eens klappen. Natalia Magdalena, die had je net al gehoord. Maar straks verderop hoor je nog een, eh, een stukje daarvan. Want eh, zij vormt een sekje met Thomas Florissen. Dus zeg ik er nog maar bij. Maar die komt eh, straks een beetje aan het eind van het programma. Nieuw materiaal is van deze Mario Kruileman. Zo heet ze in het echt. Maar het werk doet ze onder Jora. En het nummer dat heet, en dat is al vanaf november, is het al te horen... Ready to Dive. like it was nothing to you. Felt the scent of my body, the sky getting cloudy. Couldn't take me away from. Dus, eh, in de studio. 20 december hier eh, in, het, eh, in het gebouw van ZFM Zandvoort. Fighting With My Thoughts was een van de nummers die ze speelden. Bourbon Avenue. En daarvoor hoorde je Jora. En dat is Mario Kruileman. Ze komt eigenlijk min of meer hier uit de buurt uithalen. Want dat is het materiaal wat we hebben gedraaid. Nou, deze dame hebben we ook hier ooit in de studio gehad. Daisy Ducro. En dit is een single die nog niet eens op dat album terug te vinden is. dat ze dus eh, niet stil zit... en gewoon eigenlijk gewoon bezig is eh, met eh, muziek te maken. Deze Daisy Ducro, Say It To My Face. Een nummer wat niet op het album wat ze heeft eerder uitgebracht dacht ergens in 2016 dat ze dat gedaan had. Um, dat, uh, dat, ja, dat, dat, staan eigenlijk allerlei nummers op. Ja, die niet... Into Deep heet het, deed het album. Ehm, singles als Yellow Fingers, Hard On Your Arm, Into Deep... dat zijn eh, singles, maar daar staat uh, Say It To My Face dus, zoals eh, gezegd, niet op. Ehm, een andere Rotterdamse muzikant die bezig is om ook weer nieuw materiaal... het zij misschien dat hij dat eh, doet met Gravel Town... of dat hij dat eh, onder zijn eigen naam, Michel Ebden dat eh, gaat doen... dat weet ik niet helemaal. Maar snode plannen heeft de man zeker wel. En dus draaien wij tot aan 9 uur dat hele mooie nummer... A Song for Fall and Darkness. En die ga je dus horen tot 9 uur. De clip destijds geschoten in Normandië. Zoek hem op op YouTube. De moeite waard. There's a song for fallen darkness, a song for the original sin, a song for all the beauty and all casualties that ring. Words that whisper love and worship, sweet devotion calls your name.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 Let us make love like we're in heaven. Let's taste our first kiss again. Let our bodies bloody struggle between the war and the rubble. a cruel and naked end. Do you remember that old French town? A city drowning in its streets.